Goedemorgen, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. De Israëlische premier Netanyahu heeft voor verbazing gezorgd bij de VN. Op het laatste moment liet hij weten niet akkoord te gaan met een staakt het vuren in Libanon. Dat zegt correspondent Rudy Bauma. Het ging dit voorjaar eigenlijk net zo toen Biden een deal dacht te hebben bereikt met Netanyahu over een staakt het vuren in Gaza. Ehm, nou, Amerika blijft het nu weliswaar proberen. Hè. Ze blijven naar buiten toe optimistisch eh, en beleefd. Maar in werkelijkheid gaat niemand er hier in Washington nog vanuit dat Biden eh, succes zal hebben tijdens de regeerperiode. Ehm, eh, die natuurlijk in januari afloopt. Vandaag spreekt Netanyahu de andere VN-landen toe. Mogelijk komt er dan meer duidelijkheid over waarom hij zich heeft teruggetrokken. Een premier Schoof heeft voor het eerst een speech gegeven bij de Verenigde Naties. Wereldleiders hebben het eh, jarenlang met Rutte moeten doen. Voor velen is Schoof dus een onbekende. Toch heeft hij er alle vertrouwen in. Dan staat er of gewoon de minister van Buitenlandse Zaken... of een minister van Buitenlandse Handel... of een minister van, eh, of een premier. En die kan eh, echt gewoon namens Nederland aan de slag. En dan wordt die per definitie serieus genomen. En zijn dus al die gesprekken altijd buitengewoon plezierig. Schroof benoemde in zijn speech ook nog de situatie in het Midden-Oosten. Hij zei dat Nederland een tijdelijk staakt het vuren steunt. En wie zijn huis wil isoleren loopt eh, soms tegen behoorlijk eh, wat obstakels aan. Eén daarvan is de vleermuis. Het is een beschermde diersoort in Nederland en je mag ze daarom niet zomaar van je huis verwijderen. Om die reden verloopt het isoleren van huizen veel trager dan gepland. De verblijfplaats van de vleermuis is beschermd en ook de vleermuis zelf. En op het moment eh, dat er dus een eh, bij wet beschermde soort voorkomt... heb je dus een vergunning schadelijke handelingen voor- en faunaactiviteit nodig van de provincie. Ja, je hoorde hem ondertussen de dieren zoeken met een speciaal apparaatje. Nou, groenbeheerders hebben er een handen vol aan. Je kunt je voorstellen, bijna iedere woning heeft wel open of een kierende dakrand. Waar die vleermuisjes dus in kunnen gaan zitten. Ze hebben maar een halve centimeter nodig. Dus waar kunnen ze bijna niet in, zou je zeggen. Ook als er op bouwplaatsen vleermuizen gevonden worden... moet er gestopt worden met bouwen. Dat vertraagt weer de bouw. Daarvoor waarschuwen bouwbedrijven. Het weer aan de kust, regen met veel wind en op andere plaatsen is het droog. Maar niet voor lang. Vanmiddag in het hele land buien met veel wind en zo'n 15 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het noordwesten en westen van het land komen zware windstoten voor. Verder 10 minuten vertraging op de A10 vanuit Watergaasmeer naar knooppunt Koenplein.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 In België hebben 15 slachtoffers van seksueel misbruik... door de Rooms-Katholieke Kerk vandaag een gesprek met paus Franciscus. Er is veel kritiek, zo is voor de gesprekken vier minuten per persoon ingeruimd... en heeft de kerk bepaald welke slachtoffers de paus spreekt. De orkaan Helene heeft in de Verenigde Staten tot nu toe aan drie mensen het leven gekost. De orkaan kwam vannacht aan land in Florida en is inmiddels aangekomen in Georgia. En in Amsterdam zijn gisteren 14 mensen aangehouden... rondom de Europa League-wedstrijd van Ajax tegen Beziektas. Het zijn vooral fans van de Turkse club. Het weer, er trekken flinke buien met onweer en zware windstoten over het land... en het wordt rond 15 graden. you with me if I misbehave sexy on. Get your sexy on.